7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS zegt dat Iran achter de droneaanval zit... op twee grote olieinstallaties in Saoedi-Arabië. De verantwoordelijkheid voor die aanvallen werd al snel opgeëist... door de Houthi-rebellen in Jemen. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo... zegt dat daar geen bewijs voor is en hij geeft Iran de schuld. Hij zegt niet waarop hij dat baseert. Door de aanval heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco zijn olieproductie bijna gehalveerd met ongeveer 5 miljoen vaten per dag, bevestigt de minister van Energie. Bij een brand in een huis in Strijbeek in Brabant zijn twee kinderen om het leven gekomen. De bewoonste en een derde kind konden het huis op tijd verlaten. De kinderen van nog geen tien jaar oud logeerden bij de vrouw die de oma is van een van de overleden kinderen. Het andere slachtoffer is een vriendje. Over de oorzaak van de brand in Strijbeek is nog niets bekend. In Mexico zijn de resten van zeker 44 mensen gevonden in een massagraf. Het graf werd eerder deze maand ontdekt in het westen van het land. De meeste lichamen waren in stukken gezaagd en verdeeld over meer dan 100 zakken. Het gebied waar het graf is gevonden is de thuisbasis van een machtige en gewelddadige Mexicaanse drugsbende. Maar of die verantwoordelijk voor het massagraf is, is niet bekend. Bij een achtervolging gisternacht op de A1 tussen Hilversum en Amsterdam... is een automobilist ingereden op twee politieauto's. Agenten wilden de bestuurder controleren, maar hij sloeg op de vlucht. Daarbij ramde hij ook twee andere weggebruikers. De politie wist de man uiteindelijk in de Zeeburgtunnel aan te houden... door hem van de weg te duwen. Vier agenten hebben aangifte van poging tot doodslag tegen de automobilist gedaan. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. Verder is het vandaag zonnig, maar in de middag vanuit het noorden bewolkt en kans op regen.